Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hij is weer aangehouden in verband met een seksschandaal. De voormalige directeur van het Internationaal Monetair Fonds zou seksfeestjes hebben bezocht waar prostituees waren. Die feestjes zouden zijn georganiseerd door een groep zakenlieden en hoge politiemensen. In de zaak zijn bij elkaar acht mensen aangehouden. Strauss-Kaan had zichzelf gemeld bij de politie in de Noord-Franse stad Lille om gehoord te worden toen hij te horen kreeg dat hij verdachte is. De politie onderzoekt of Strauss-Kaan wist dat de vrouwen prostituees waren en dat ze betaald werden door Franse bedrijven. In dat geval kan een medeplichtigheid worden verweten. De Nederlandse woningmarkt toont geen enkel teken van herstel, dat stelt de Rabobank. De economische tegenwind en de onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek spelen de huizenmarkt nog altijd parten. Ook de bezuinigingsplannen van het kabinet en de oplopende werkloosheid houden de onzekerheid in stand. Volgens de Rabobank leidt vooral het gebrek aan vertrouwen tot een soort popperstaking. De Landelijke Artsenfederatie KNMG neemt afstand van de handelwijze van neurochirurg Tulken. Die was vorige week in Innsbruck en vroeg een arts in het ziekenhuis naar de toestand van prins Friso. Via zijn vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam de informatie naar buiten. Het KNMG neemt daar afstand van. De federatie stelt dat van een arts mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met de gegevens van een patiënt, ook al is hij niet de behandelaar. Voor de opvolging van de opgestapte PvdA-leider Cohen hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Ze hebben een week de tijd om dat alsnog te doen. Verschillende Kamerleden die als kanshebber worden genoemd hielden zich na de PvdA-fractievergadering van vanochtend op de vlakte. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en vooral middags een stevige zuidwestenwind. Het wordt 9 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort langzaam rijden tussen Soest en Eembrugge. Op de A10 Zuid, 2 kilometer Oud-Zuid na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. De A10 West richting Zaandam verknopend Koenplein 3.